Dit is Helene Ecker met het loop van de dag wordt mogelijk bekend of een patiënt in Rotterdam ebola heeft. Eerder werd gemeld dat de uitslag op zijn vroegst morgen of dinsdag bekend zou worden, maar misschien zijn er vandaag toch al de eerste testuitslagen. Gisteravond werd een man onwel op de huisartsenpost in Dordrecht. Afgelopen nacht is hij overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. De man is in Sierra Leone geweest waar het dodelijke virus ebola heerst. In Brazilië zijn zojuist de stembureaus opengegaan voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen twee vrouwen, zittend president Rousseff en Marina Silva van de socialistische partij PSB. Rousseff staat bovenaan in de peilingen, ondanks een golf van protest vorig jaar, een economische crisis en corruptieschandalen rond haar regering. Marina Silva is beroemd geworden als milieuactiviste en presenteert zich als kandidaat van de verandering. Een Zuid-Koreaanse minister heeft zich uitgesproken over de gezondheidssituatie van Kim Jong-un. Volgens de bewindsman heeft de Noord-Koreaanse leider geen gezondheidsproblemen en is hij volledig aan de macht. Er wordt veel gespeculeerd over wat er mis is met Kim. Eerder meldde het Russische staatspersbureau dat hij in het ziekenhuis lag en dat zijn zus Kim Yo-jong zijn taken waarnam. Op dat moment was Kim al weken niet in het openbaar verschenen. D66-fractievoorzitter Pechtold wil dat kandidaat-bewindslieden voortaan door de Tweede Kamer worden verhoord voordat ze toetreden tot het kabinet. Op dit moment worden kandidaat alleen in beslotenheid ontvangen door de formateur. Pechtold wil dat Den Haag het Brusselse model toepast. Kandidaten voor de Europese Commissie worden streng verhoord door het Europese parlement. Dan nog het weer. In het oosten overwegend bewolkt en enkele buien. In het westen is het droog en is er geregeld zon.